It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower and I try to catch your eye. Sometimes it's van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn de afgelopen 24 uur zeker vier doden gevallen door Russische bombardementen. Tientallen anderen raakten gewond. Het plan van Oekraïne en de VS voor een einde aan de oorlog wordt nog bestudeerd, zegt Rusland. Vijf Rotterdammers zijn aangehouden nadat er vuurwapens zijn gevonden in een auto en twee woningen. De politie wilde gisteravond een verdacht voertuig controleren... toen agenten een vuurwapen zagen. Steeds meer katholieke kerken moeten tijdens de kerstdagen een beroep doen op priesters uit het buitenland. Het aantal priesters daalt al jaren in Nederland, maar met kerst zitten de kerkbanken nog altijd vol. Het weer helder en vannacht wordt het min 3 tot min 7 graden. Morgen opnieuw zonnig en koud. Dit is ZFM. to show where we've been.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 We're only people. We're only people. yeah, we're not invincible. We're not invincible. Just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so thank you Right been lonely.